7 uur. Marnix Sampers met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad vinden dat burgemeester Krikke moet opstappen. Ze noemen haar positie onhoudbaar na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de uit de hand gelopen vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling. Volgens de onderzoeksraad wist de gemeente dat de bouwers regels overtraden... maar werd er niet ingegrepen. Onder meer groep De Mos, de PVV en de Stadspartij dringen aan op een vertrek van de burgemeester... Volgende week neemt de Raad een beslissing. EU-topman Tusk is niet onder de indruk van het nieuwe Brexit-voorstel... dat premier Johnson gisteren presenteerde. Wel staat de EU open voor meer gesprekken met de Britten, zei Tusk. Hij benadrukte ook dat Europa volledig achter Ierland staat in de Brexit-onderhandelingen. Ierland voelt niks voor het plan van Johnson. Daarin staat dat er alsnog een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. De man die vanmiddag in Parijs vier agenten doodstak... werkte zelf ook bij de politie. Hij stak om zich heen op het hoofdbureau van de politie... en werd na de aanval doodgeschoten. De dader was volgens een Franse nieuwszender een man van 45... die zich vorig jaar had bekeerd tot de islam. Zijn motief is nog niet bekend... en uit de hand gelopen arbeidsconflict wordt niet uitgesloten. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Castaner... had de man nooit eerder problemen veroorzaakt. Een man uit Leeuwarden is veroordeeld tot een celstraf voor brandstichting bij een moskee in zijn woonplaats. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan ruim een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. In april stak hij s'nachts voor de deur van de moskee een paar zakken vuilnis in brand. Het vuur was snel uit, maar de brand veroorzaakte volgens de rechtbank veel angst bij moskeegangers. Het motief van de man is onduidelijk. Wel blijkt uit onderzoek dat hij zich niet goed kan beheersen. Het weer op steeds meer plaatsen droog en opklaringen. In de loop van de nacht weer regen. Ook morgen overdag periode met regen. Het wordt 12 graden in het noorden en 15 in het zuiden.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 Like we're walking down a road of broken glass. Now, if we defeat all odds and it was us against the world, you can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts to be human without be losing.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 Normaal gesproken doen we het altijd in drie blokken van twee. Maar ik denk dat dit zo uitzonderlijk is... dat wij straks in tweede uur Frank alles laten horen. Frank van Kastner is straks de gast de live gast van vanavond in Alternative FM. Ik moet ook nog, eh, nog even wat plichtplegingen doen, want eh, we zitten ter, eh, zo dadelijk ook weer op YouTube. Dus dat gaat allemaal helemaal goed komen. Dus tot aan het nieuws de vrolijke geluiden van deze avondprogramma.